Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël zegt dat zij niets te maken hebben met de aanval op een ziekenhuis in de Gazastrook gisteravond. Volgens het Israëlische leger hebben ze satellietbeelden om dat te bewijzen, maar die zijn nog niet gecheckt. Bij de aanval vielen gisteravond honderden doden. Het was een grote chaos, zegt het internationale Rode Kruis. De ziekenhuizen liggen overvol, maar daarnaast zijn er ook heel veel familieleden... die ehm, in de ziekenhuizen een, eh, een veilig heenkomen hebben gezocht. En eh, nou ja, er zijn heel veel doden en nog meer gewonden eh, gevallen... die dus verdeeld moesten worden over de ziekenhuizen in, in de omgeving. Er wordt nog altijd gezocht naar eventuele slachtoffers onder het puin. Joran van der Sloot heeft na 18 jaar alsnog toegegeven... dat hij Natalie Holloway heeft gedood. Zij verdween tijdens een vakantie op Aruba en werd nooit teruggevonden. Misdaadverslaggever John van den Heuvel vertelt bij de Telegraaf hoe het zou zijn gegaan. Hij is met haar het strand op gegaan. Eh, hij wilde seks. Zij eh, wilde alleen zoenen. En, eh, en hij heeft eigenlijk getracht eh, ja, seksuele gemeenschap met haar te hebben. Dat wilde ze niet. Ze heeft een, eh, een trap gegeven, een harde trap tussen zijn benen. En toen is hij eigenlijk in razernij ontploft en heeft hij haar vermoord. Van der Sloot moet vandaag voor de Amerikaanse rechtbank verschijnen. Hij wordt verdacht van afpersing van de moeder van Natalie. Er zou nu een deal met justitie hebben gesloten... en strafvermindering krijgen voor de bekentenis. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op reis. Ze gaan op staatsbezoek in Zuid-Afrika niet alleen om handjes te schudden. Er zijn ook een hoop serieuze onderwerpen te bespreken, zegt verslaggever Josephine Trehi. Eh, thema's die aan bod komen zijn eh, natuurbehoud, energietransitie, economische samenwerking natuurlijk, maar ook het apartheid en eh, slavernijverleden. Zo gaan ze bijvoorbeeld naar het Freedom Park hier in Pretoria. Later reizen de Oranjes door naar Johannesburg en Kaapstad. Het is voor het eerst dat het koning op het continent Afrika is. En het weer nog veel wolken en vanavond en vannacht ook buien. Tot die tijd blijft het wel lange tijd droog bij 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk is de A27 vanuit Utrecht naar Almere helemaal dicht bij afrit Huizen. Komt dus door een ongeluk, onbekend hoe lang dit gaat duren.